Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten meer sociale huurwoningen komen in gemeenten die daar nog niet veel van hebben. Demissionair minister De Jonge wil dat op die plekken 30% van de nieuwbouw sociale huur is. Op andere plekken moet er juist meer gebouwd worden voor mensen met een gemiddeld inkomen. Dat staat allemaal in een wetsvoorstel van de minister. Hij wil dat de overheid zo meer te zeggen krijgt over wat er gebouwd wordt in een gemeente. Het aantal middelbare scholieren dat van school wordt gestuurd vanwege agressie en wangedrag is in jaren niet zo hoog geweest. Dat blijkt uit gegevens van de onderwijsinspectie in handen van RTL Nieuws. De problemen spelen door heel Nederland. Benjamin is leraar op een school in Gelderland. Hij merkt dat scholieren de laatste tijd brutaler worden. Juist op het moment dat je een leerling wilt corrigeren of wilt aanspreken of wilt straffen... Eh, zie je dat er eh, bij veel leerlingen ruimte blijft ontstaan voor discussies. En die discussies die eh, leiden vaker tot problemen. Eh, en ik merk dat dat, dat gebeurt, eh, dat meerdere collega's daar last van hebben. En zelf merk ik dat ook. En vaak ook dat ouders in eerste instantie geneigd zijn om zeg maar, in het voordeel van hun eigen kind mee te denken. Dus dat het oordeel van school minder zwaar weegt dan eh, eh, hoe hun kind het verhaal thuis vertelt. Demissionair minister Paul vindt dat er hard moet worden opgetreden tegen scholieren die zich misdragen. Ze roept schooldirecties op om vaker aangifte te doen. Het gaat niet goed met de slechtvalk in Nederland. Zeg maar gerust slecht. Daarom zijn er in Emmeloord in Flevoland nestkasten neergezet... in de hoop dat de vogels weer lekker bovenop elkaar duiken en zich vermenigvuldigen. Duivenhouders daar zijn er allesbehalve blij mee. Een eh, slechtvalk die pakt altijd eh, hoog in de lucht eh, zijn prooi. En aangezien mijn duiven trainen hoog in de lucht... is de kans aanwezig dat ik uh, de drijf word van de slechtvalk. Vorig jaar stierf bijna de helft van de populatie slechtvalken in Nederland, blijkt uit tellingen. Het weer dan nog. Het is best zonnig. Al zijn er in het noorden en oosten wat meer wolken. En het is een graad of 10. Vannacht kan het land inwaarts wat vriezen. En morgen volop zon. Wel een fris windje. En dan 9 tot 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer op de A9 vanmiddag van Amstelveen naar Alkmaar. Want daar heb je bijna een kwartier extra reistijd tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen. Het is ook druk op de A4 naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer. Vertraging is daar bijna 10 minuten. En verder sta je vast op de N504 van Schoreldam naar Noord-Scharwoude... tussen de aansluiting met de N9 en Lange Dijk.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 De infectieziekte verspreidde zich tussen 2007 en 2010 en trof zeker 50.000 mensen. Een vijfde van hen hield klachten. Gemeenten met weinig sociale huurwoningen moeten meer bouwen in die sector. een voorstel van minister De Jonge staat dat 30% van de nieuwbouw daar voor de sociale sector moet zijn. Nederland is de spil in de productie en doorvoer van drugs in Europa, zegt Europol. Hier en in België wordt vooral amfetamine gemaakt. Het weer, vanavond en vannacht helder, landinwaarts kans op lichte vorst. Morgen volop zon, stevige oostenwind en zo'n 11 graden.